Uit onderzoek onder zo'n 1400 mensen blijkt dat 40% van de werkende mensen die geen leraar zijn er wel interesse in heeft. Ze zeggen dat ze graag kinderen willen helpen om het beste uit zichzelf te halen. Veel mensen willen dus best lesgeven, maar niet altijd fulltime en voor de rest van hun werkzame leven. Ook vinden ze de doorgroeimogelijkheden te beperkt. Op veel scholen is een tekort aan leraren, vooral in de technische vakken. Zanger Bruno Mars en rapper Kendrick Lamar hebben de meeste prijzen in de wacht gesleept tijdens de jaarlijkse Grammy Awards, een van de belangrijkste muziekprijzen ter wereld. Lamar won in vijf categorieën, Bruno Mars kreeg zes Grammys. Hij won onder meer de prijs voor, de voor het beste liedje van het jaar en beste album. De enige genomineerde Nederlander, dirigent Rijnbert de Leeuw, viel niet in de prijzen. In Afghanistan zijn bij een aanslag in de buurt van een militaire academie zeker twee militairen gedood. In de hoofdstad Kabul blies een militant zich op bij een groep militairen die de academie bewaakte. Vervolgens ontstond een vuurgevecht. Daarbij zijn twee militanten gedood. Eén aanvaller is opgepakt. Terreurorganisatie IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. Leden van IS en de Taliban voeren geregeld aanslagen en aanvallen uit in Afghanistan. In het uitlaatgasschandaal rond Duitse autofabrikanten zijn niet alleen proeven met apen uitgevoerd, maar ook met mensen. Volgens Duitse media is bij 25 jonge gezonde mensen gekeken hoe ze reageerden op verschillende concentraties stikstofdioxide. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van een onderzoeksinstituut... dat werd gefinancierd door Volkswagen, BMW en Daimler. Het weer bewolkt en eerst vooral in het oosten en noordoosten wat motregen.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 to to break the suburban You're my river running high, running deep.